Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tegen een 16 jaar cel geëist voor de moord op de 80-jarige moeder van de man. De dementerende vrouw overleed in juni 2016 in Amsterdam aan een overdosis pijnstillers. Volgens verpleegkundigen was ze zelf niet meer in staat die pillen te nemen en was ze ook niet suïcidaal. In een afgeluisterd telefoongesprek een paar maanden later heeft de man volgens het OM erkend dat hij schuldig is... De man zei tegen zijn vrouw dat zolang zij niet bekennen... niemand weet wie het heeft gedaan. De verdachte ontkennen bij haar dood betrokken te zijn geweest. Nederland wordt een stuk minder aantrekkelijk voor brievenbusfirma's. Vanaf 2021 wordt er een belasting op royalties ingevoerd, heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat artiesten als de Rolling Stones en U2 en ook bedrijven als Starbucks hier belasting moeten betalen. Daar zijn ze nu nog van vrijgesteld. Verder wil Nederland vastleggen dat bedrijven die hier hun geld doorsluizen... in eigen land toch belasting moeten betalen. De kosten voor het nieuwe vliegveld bij Berlijn zijn opnieuw naar boven bijgesteld. De kosten komen nu uit op 7,3 miljard. dat is 770 miljoen meer, meldt een regionale tv-zender. Bij het begin van de aanleg werd er uitgegaan van 2 miljard euro. Door verkeerde planningen, vertragingen, bouwfouten en herzieningen van het bouwplan zijn de kosten nu bijna verviervoudigd. Het vliegveld Berlin-Brandenburg-Willy Brandt zou in 2011 opengaan. De schrijver van het veelbesproken boek over president Trump, Michael Wolff, wil niet meer met de Nederlandse pers praten na zijn optreden in het tv-programma College Tour, meldt het parool dat een afzegging heeft gekregen. In College Tour kreeg Wolf veel vragen over zijn bewering dat Trump een verhouding heeft met de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Toen hij daarover aan de tand werd gevoeld reageerde Wolf geïrriteerd en uiteindelijk erkende hij dat hij er eigenlijk niets van wist. Het weer vrij zonnig en een graad of drie en er staat een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en opnieuw een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is het vooral een puinhoop bij Rotterdam... omdat de A4 daar in beide richtingen dicht is bij de Benelux-tunnel. Daardoor is het eh, verkeer rond Rotterdam compleet vastgelopen... Vooral de A13 vanuit Den Haag staat helemaal vast. Maar ook de A20 vanuit Hoek van Holland en vanuit Gouda staan behoorlijk vast. Voorlopig kun je Rotterdam maar beter mijden. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij industrieterrein Avelingen.